Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. TikTok moet in Nederland een boete betalen van 750.000 euro. Want volgens de autoriteit persoonsgegevens gaat TikTok niet goed om met de privacy van kinderen. De privacyverklaring van de app is in het Engels, zegt mijn collega Nando Kastelein. Waardoor deze lastig te lezen is voor kinderen, terwijl dat wel een hele belangrijke doelgroep is. Hè. Heel veel kinderen in Nederland die gebruiken die app, maar ja, dan kun je de privacyvoorwaarden niet goed lezen. Ja, en dat is tegen de wet. Vandaar deze boete van 750.000 euro. En ik heb me laten vertellen dat het een maximum bedrag is binnen de categorie ja, waar eh, de persoonsgegevens dan naar kijkt in deze zaak. Nederland kan officieel niets doen tegen TikTok, omdat het bedrijf in Ierland zit. TikTok heeft wel laten weten dat ze het niet eens zijn met de boete. Reisorganisatie Sunweb laat mensen vanaf 4 augustus zelf kiezen of ze naar een land willen dat op oranje staat. Tot nu toe vloog Sunweb helemaal niet naar die landen, maar daar kreeg de reisorganisatie veel kritiek op van reizigers. Mensen die toch niet op reis willen, kunnen maximaal twee weken voor vertrek gratis omboeken of annuleren. Een gevangenis in Limburg heeft iemand per ongeluk te vroeg vrijgelaten. De vrouw moest eigenlijk nog zeven maanden zitten. De gevangenis heeft een rekenfout gemaakt doordat de vrouw voor meerdere zaken is veroordeeld. Ze is nog niet teruggekomen naar de gevangenis. Er is nog een Nederlandse Olympiër positief getest op corona. Het gaat om taekwondo-ka Ogink. Voor haar zijn de Spelen nu al voorbij. Het is de tweede Nederlandse sporter die nu positief test. Toch maakt de chef van de Nederlandse ploeg zich geen zorgen. Weet je, je houdt hier rekening mee, helaas. Ehm, eh, maar er is absoluut geen, geen paniek. Eh, en mensen die eventjes wat extra vragen hebben of wat, wat informatie nodig hebben, ja, daar hebben we een hele goede medische staf voor om die informatie eh, te geven. Naast twee sporters is ook een staflid van de roeiploeg positief getest. Allemaal moeten ze nu in Tokio 10 dagen in quarantaine. Het weer nog, af en toe een wolkje, maar vooral droog vanmiddag. 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Morgen is dat zo goed als hetzelfde. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Drie kilometer file zorgt voor vertraging op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Het verkeer doet daar een kwartier langer over de reis.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 Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable en vrai me parle pas. Tout billet code code, de quoi t'es capable, yeah, yeah, yeah. J'vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, que des mots, j'veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau père? J'aimerais toucher le ciel. J'suis yombé, yombé, yombé, yombé, yombé, chérie, tu sais. Chérie, coco, fais-moi hum hum. Je le bifton, pas de bobo. Chéri Coco, veux ma photo. Fais-moi hum, hum, pas de beau.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 Pas de retour, je de quoi je me mêle. Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de repère Chéri hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm, J'veux hmm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais hum toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mais hmm, hmm. pour qui tu te prends, joie en toi, tout début.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Don't be afraid of the world we made on a hot summer night. Cause when a lovely, lovely walks by, then you can see fun. Don't forget you're young on a hot summer night.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 If you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fires. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. inside our hearts. you wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights.